Christian Bonenbakker met het NOS Shirt. In Amerika is een Oezbeek veroordeeld omdat hij van plan was president Obama te vermoorden. Hij kreeg bijna 16 jaar cel. De Oezbeek was op een studievisum naar New York gekomen om geneeskunde te studeren, maar zijn Engels bleek daarvoor te slecht. Hij verhuisde naar Alabama, waar hij via internet contact legde met radicale moslims in Oezbekistan. Zo ontstond het plan om Obama te vermoorden. Toen hij wapens wilde kopen van een undercover agent werd hij opgepakt. De 22-jarige Oezbeek heeft bekend en spijt betuigd. Daardoor ontloopt hij een levenslange gevangenisstraf. Omdat hij illegaal in Amerika is, moet hij na het uitzitten van zijn straf van bijna 16 jaar terug naar Oezbekistan. Amerika heeft met afschuw gereageerd op het bloedbad van donderdag in een dorp in Syrië. Volgens minister Clinton van Buitenlandse Zaken kan het geweld niet zonder gevolgen blijven. Rebellen zeggen dat in het dorp in de provincie Hama mogelijk 200 mensen door een militie zijn vermoord. Nadat het dorp door het Syrische leger was bestookt vanuit tanks en helikopters. Volgens Clinton bewijst het bloedbad dat het regime in Syrië onschuldige burgers vermoordt. Ze vindt dat de VN-veiligheidsraad actie moet ondernemen. Ook VN-chef Ban Ki-moon vindt dat. Justitie in Italië heeft een windmolenpark in beslag genomen. De windmolens zouden zijn gebouwd met geld van de maffia. Het park in het uiterste zuiden van Italië telt 48 molens. Volgens Italiaanse media speelde het hoofd ruimtelijke ordening van de gemeente een dubbelrol. Hij was verantwoordelijk voor de bouw van het park, maar hij is ook de neef van een lokale maffiabaas. Er zou crimineel geld zijn witgewassen om het park te kunnen bouwen. Het weer, vannacht vooral in Limburg en in het westen buien, minimaal rond 13 graden. Overdag in het hele land buien. Smiddags wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk droog en breekt de zon door.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 stuck in a mood so far away that it couldn't be correct. My back hurt net it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same. So look at the heroes.